schrijft ze in een toelichting. Naar verver loopt het onderzoek van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze er vanwege een privéconflict met een aannemer voor zorgde dat hij geen gemeentelijke opdrachten meer kreeg. Ook zou ze het taxibedrijf van haar zoon hebben ingehuurd voor dure busritjes van de gemeente Schiedam. Verver zegt dat de publicaties over haar hebben geleid tot een hetsachtige sfeer waarin ze niet meer kan en wil functioneren. De VVD'er Verver was burgemeester van Schiedam sinds 2006. In Utrecht is de politie al uren bezig met een verdachte auto die in het westen van de stad. In de auto zitten mogelijk explosieven. Uit voorzorg zijn 45 huizen ontruimd. De explosieve opruimingsdienst is sinds half drie bezig met een onderzoek. De auto stond er al een paar dagen en kwam volgens de Utrechtse politie in beeld bij een onderzoek. Bij het Griekse parlement is het tot ongeregeldheden gekomen tussen betogers en de politie. Op het plein in Athene waren 25.000 demonstranten bijeen uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De betogers gooiden met stenen, de politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Het Griekse parlement praat vandaag over bezuinigingsplannen van 28 miljard euro. Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor Wimbledon. De Belgische tennister liep gisteren op het toernooi in Rosmalen een nieuwe blessure op aan haar rechterenkel. In de achtste finales van het toernooi in Rosmalen is Jesse Houta Kalum uitgeschakeld. De 20-jarige Nederlander was niet opgewassen tegen de als derde geplaatste Belg Xavier Malis. Het weer. Verspreid over het land vallen nog wat buien, maar vanavond klaart het op. Morgen bewolkt en van het westen uit regen met kans op onweer.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 Ga langzaam naar je avond toe werken tot 6 uur. Van harte welkom. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Dit heb ik voor je klaarstaan. Welkom bij Z-Power. Dankjewel voor het vele mailen. En het vele insturen en je vele, ja, je vele inspiratie die je me weer hebt gegeven voor vandaag gaan lekker tot 6 uur door. Vele verzoekjes heb ik binnengekregen, zo ook dus die van Nio. En die daai ik dan ook gewoon gelijk voor je. Ook heb ik dit verzoek ontvangen. De opposit Dio en samen met Willy Wartouw. Tom Lomp en Famous vroeg je aan. Ik zeg een hele goede middag. We gaan er sterk tegenaan deze middag. Zo dus ook met hits. Thank you. voor de huis En de watska Watska busy busy rob rob. Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen enkele kanker wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een chef, kijk dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC, dat klopt, maar je komt niet op de grond. Top de grond, Top de grond, Top de grond, Top de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is now wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw en shambox on the cloud En je bent okay, niet Freddy Vieze Freddy Alsof je dat niet wist En ik drink tot de motherfucking fles leeg is Het was niet cool Als ik die flesjes in bezel Dan ben ik pas tango oh, Voor zo, je lacht Maar ik maak hier geen motherfucking grappen Bus uit mijn pik, je kan een lauw tappen Staat de space maar ben niet van Star Trek Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek komt alleen uit mijn achterste Moeders, mijn dochters, ze verachten me Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag van de eerste klasse En je wast je handen altijd Onze klasse, kijk maar aan Je weet precies hoe laat het is Pak steen De rest is geschiedenis Je Zo. bent een shit, kijk dat zeurt Maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd, wat's gebeurd is now wat is nieuw? wat is nieuw? wat is nieuw? Je bent een shamback zonder klaar en je bent niet bouwdy, bouwdy, bouwdy, bouwdy, bouwdy. Wat is miauw, Kel? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Komt zeur met de buurt? Zijn het biertjes voor kraten of gewoon plus duur? En ben je bouwdy, bouw, druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies van jou het mystiek heb die bal in mijn dikkie show We houden een jig Bout it, bout it als een gek Met al het goud in mijn mickey Twee gezichten, één formule Als Laura en Nicky Je bent een chef, kijk dat soort Maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd Wat's gebeurd Wat's gebeurd Je bent een MC, dat klopt Maar je komt niet op de grond Tot de grond Tot de grond Tot de grond Tot de grond Je bent een MC de crown. Maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een shitbag de klaar en je bent niet bout it, bout it, bout it, bout it, De jeugd van tegenwoordig en is gebeurd. En veel mag tegenwoordig niet meer, merk ik. Eh. dit is echt vreselijk. Mag namelijk tegenwoordig ook al niet meer stippen in een, uh, in een vliegtuig. Zeker niet eh, van uh, Madrid naar Frankfurt. Namelijk een Duitser heeft dat namelijk wel gedaan. Eh, een, Duitse, een Duitse passagier heeft al zijn kleren uitgetrokken aan boord van een vliegtuig van Madrid naar Frankfurt. De politie besloot terug te keren zodat de man uit het toestel kon worden gezet. Personeel aan boord probeerde de passagier ervan over te dagen om zich weer aan te kleden. Maar de man werd agressief. Hij sloot zich op op het toilet. Toen besloot de politie om, te, om te keren zei de woordvoerder van de Spaanse vliegtuigmaatschappij Ibera. De Ibera-woordvoerster en de politie zeiden dat ze geen idee hadden waarom, wat de man bezielde. En volgens de politie die hem meenam, was hij ook nog eens niet donker. Nou, misschien was dat een professionele stippen. Dat kan ook nog mensen. Dat ik gewoon even nog moest oefenen voor als hij straks daar aankomt. Ook Johan van der Sloot, die wordt nog vader. Johan van der Sloot, die vastzit eh, op een Peruaanse gevangenis heeft zijn vriendin zwanger gemaakt, dat meldt de Peruaanse media. Hoe het kon gebeuren wordt niet vermeld. De aanstaande moeder zou een werknemer zijn van het casino, waarvan de sloot zijn eh, vermeende slachtoffer Stephanie Flores ontmoette. Van de sloot zit vast op moord op Flores. De verdachte zou vanuit de gevangenis ook etenswaren verkopen. En dat nou allemaal weer mogelijk is, dat weten we allemaal niet. Maar in ieder geval wordt die vader en wat er precies met het kind gaat gebeuren, dat weet nog helemaal niemand. In ieder geval zou ik niet het kind willen zijn van uh, een hele beruchte moordenaar. En dan niet zo fijn. eh. I'm nigga, I'm Dit zijn de opposites. Dio. En ook nog eens Willy Wartaal. Dom. Lomp. En ook nog eens famous. Oké, Wie ben ik? Ik ben de shit van al die rappers hier. En dan die chicks willen chillen met de kip, maar de kip die is te ver van hier. Geen flesje bier, geen willy ecstasy Sletjes daar, sletjes daar Sletjes hier, sletjes aan de boven Sletjes aan de Hennessy Sletjes in de Jimmy moeder Sletje daar, ik sterf niets.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 aangevraagd door Mike. Wil je nou graag ook een, eh, een nummer horen? Je bekent iemand, zpowerheadlive.nl. En het komt er zeker in. En dan nog verder met de splinternieuw van deze week. En ja, als het aan mij ligt, niet alleen de splinternieuw, maar ook nog eens de zomerhit van deze week. Ja, het is, het is niet zo'n net nummer, maar ja, het, het, het, valt een beetje buiten de normale, het normale, eh, het normale zomerhitje. Het is niet meer zo onschuldig, het is wat duiger geworden. Het is namelijk zak nul geworden met eh, What the Fuck. En ja, dan denk je, ja, hoe kan dat nou een zomernummer zijn? Maar het klinkt gewoon lekker en het heeft gewoon echt een zomerstintje. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Als je er nou eh, gewoon een goede mening over hebt, je kan het natuurlijk altijd even insturen.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 Nou, ik weet niet waar, maar niet hier in ieder geval. Eh, dus nou ja, laten we maar vanuit gaan dat morgen wel klopt. Morgen gaat het regenen, net zoals vandaag. Het wordt zo'n 19 graden. Verder gaat het zo'n bliksem en gaat het ook regenen. Het wordt ietsje beter, wordt wel 20 graden. Maar voor de rest, ja, zaterdag 18 juni ook weer 17 graden, maar weer regen. Zondag 19 juni ook weer regen, 16 graden. En maandag 20 juni ook weer regen. Dus het wordt er niet echt beter op. Maar goed, we gaan er maar vanuit dat het vanzelf weer opkaart En dat het weer een beetje beter wordt. Dat je gewoon weer lekker naar het strand kan. Want ja, daarvoor kom je natuurlijk ook deels, hè. Nog een ja. Een vrouw ontvangt 95 miljoen dollar eh, van uh, zwaffelende baas. Een vrouw uit de Amerikaanse St. Louis ontvangt een schadeclaim van 95 miljoen dollar. Dus vergelijkbaar met 65,8 miljoen euro. Van een voormalige werkgever na een extreem geval van seksuele intimidatie. Ze is eh, inmiddels 24. Dus Het gebeurde in 2006. En ze werkte daar bij Arons Inc. Dat was een meubelketen. En een manager die betast haar en gaf haar ongepaste bijnamen. Maar op een gegeven moment eh, heeft, heeft de werkgever heeft haar geswaffeld, zoals je dat noemt. Dat je dus met je geslachtsdeel tegen iemand aangaat. En daar krijgen ze dus 65,8 miljoen euro voor. En goed, we hebben natuurlijk altijd een beetje voorbespreking hier. En nou ja, wij hebben eigenlijk wel gezegd, kijk, voor 65,8 miljoen euro ik ben wel eh, laten swaffelen, mensen. Dat is natuurlijk geen probleem. Doe maar. Ik bedoel, 65,8 miljoen euro. Nou, doe maar twee keer. Doe maar drie keer. Maakt nog niet uit. Dit is een oudje. Nelly. Just a Dream. Dat vond Dome eigenlijk van om gewoon voor één swaffel 65,8 miljoen euro te krijgen. Om oh, nou meer te werken zeg. Oh, oh, oh. should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shorty, my wife. She but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my was, barst de discussie los in de studio. Want het zou wel degelijk meer dan 23 graden zijn geweest. Nou oké, dan moet ik mijzelf dan maar even verbeteren. Het is heel even, mensen, ik denk maximaal 30 minuten is het 25 graden geweest. Maar voor de rest, gewoon bagger weer vandaag.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 Sean Kingston, Beautiful Girls. En op dit moment is hij nog steeds aan revalideren in het ziekenhuis. Want hij is met zijn waterscooter op beschermd natuurgebied is hij tegen een brug aan eh, gaan varen. Ontzettend hard. Alleen nu is die klein beetje opgeknapt. Alleen nu blijkt hij dus dat hij inderdaad een illegaal gebied heeft gevaren. En dat kan hem nog een paar miljoen euro gaan kosten. Nou goed, geld genoeg voor die jongen. Uh, nieuwe muziek gaan we het over hebben, van Hot Chill Ray.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 de wereld. Ik vind het allemaal goed. Door de Beyoncé, Run the World Girls. En de nieuwe Hot Jelly Ray hoorde Tonight, Tonight. We vinden met de poll deze, deze week geen uitslag van de poll, maar meer een vraag voor volgende week. Je antwoord kan je insturen naar ziepowerheadlive.nl. Maar de, de mailserver lag er deze week uit, dus ik heb, nog, ik heb nog niet op tijd kunnen tellen. Volgende week stel ik gelijk twee polls. En dat betekent dat we weer op schema lopen. De poll van volgende week, maar ook een beetje van deze week is geen kernenergie meer. Deze poll houden natuurlijk uh, omstreeks Japan en al die mensen die nu tegen zijn. Sommige mensen waren eerst voor en sommige mensen zijn nu nog meer tegen door de ramp in Japan. Wat vind jij daar eigenlijk van? Geen kernenergie meer? A. Ja, over de hele wereld geen kernenergie meer. B. Ja, maar landen mogen zelf bepalen of ze wel of geen kernenergie plaatsen. C. Nee, alleen op hele veilige plekken, dus waar het echt uit wordt gesloten. Of D. Nee, gewoon houden zoals het nu is. Gewoon houden aan, ja, toch de vrij strenge regels die er nu al zijn. Ik wil graag jouw antwoord weten. Stuur het even in. Gpower.live.nl A, B, C of D. Geen kernenergie meer. Hi, my name is Bob. And I approve this message. I got the magic in me. touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me.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 World Tonight. You're the Swedish House Mafia. En we gaan er weer een eind erbij. Ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren. En ik spreek je volgende week sowieso weer. En blijf insturen, blijf me ontzettend veel inspiratie geven via zpowerlive.nl. Want dat, dat maakt gewoon een programma. Jullie maken gewoon een programma. Ik wil je weer ontzettend veel bedanken voor het luisteren. Ik spreek je sowieso volgende week weer. En ik zeg tjallas, geniet van je weekend mensen! Ga nu naar mijn bed, wel rusten. Nee, dat kan niet. Geef naar nou niet toe. Al wil ik net als jij wat rusten. Het lijkt me goed, het was toch. het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Na de laatste vrij. Wanneer zal dat zijn? Ik vraag het even aan relax in wat en applaus. Iedereen het doet ik kijk naar over, nog drie, drie minuten voordat ik stop. Dat ik dat, dat ik nog, Dus wat die blijft wat dus we komen er wel, samen naar zo.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 Nou, vragen de koor Zijn we al verder dan dit? Nog twee, twee minuten voordat ik stop Daar ik kap, dat ik nog Straks is heel relaxed bij de water en blad Kunnen dus we komen er wel samen naar een zon.